goede vrienden zijn. Ook al wensen wij misschien meer voor elkaar te betekenen, veel meer in elkaar te zien. ons goede vrienden zijn. Neem mijn hand en geef me raad. Spreek. mijn hart reeds aan een ander. that day you qui m'aime et tu me